1 uur. Door negens met het NOS-journaal. Aan boord van de helikopter die gisteravond crashte... bij het stadion van de Engelse voetbalclub Leicester City... zaten vijf mensen, onder wie de Thaise clubeigenaar... de miljardair Vichai Sivatanaprappa. Ook zijn dochter was aan boord, meldt persbureau Reuters... op basis van bronnen. Of iemand van de inzittenden de crash heeft overleefd, is niet bekend. De helikopter vertrok na de wedstrijd vanaf het voetbalveld... Kort na het opstijgen crashte het toestel op een parkeerplaats dichtbij het King Power Stadium. De vroegere politieke leider van Catalonië, Puigdemont... heeft een nieuwe onafhankelijkheidsbeweging opgericht. Dat deed hij in België, waar hij in ballingschap is. De beweging heet Nationale Roep om de Republiek. Via een videoverbinding sprak Puigdemont de 6000 bezoekers toe... van het oprichtingscongres in de Catalaanse plaats Manresa jaar geleden stemde een meerderheid van de Catalanen... in een onwettig referendum voor onafhankelijkheid. Kort daarna verklaarde Puigdemont de Spaanse regio onafhankelijk... waarna Madrid ingreep en het bestuur overnam. Puigdemont werd aangeklaagd en week uit naar België. Nobel Streven van Frits van Oostrom is bekroond... met de Libris Geschiedenisprijs 2018. Juryvoorzitter en oud-minister Dijsselbloem heeft dat bekendgemaakt... in een speciale uitzending van OVT op Radio 1. Volgens de jury weet Frits van Oostrom de middeleeuwen op een meeslepende manier tot leven te wekken. De Liberis Geschiedenisprijs bekroont historische boeken die een algemeen publiek aanspreken. en bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro. Jelle van Gorkum zet een punt achter zijn BMX-carrière. Van Gorkum, die in 2016 in Rio Olympisch zilver won... reed begin dit jaar tijdens een training op Papendal... na de start op een veiligheidsketting die niet weg was gehaald werkt nog steeds aan zijn herstel, maar een terugkeer als topsporter is uitgesloten. Het weer vrij zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden wat meer bewolking die langzaam naar het noorden trekt. Een graad of 8 wordt het. Morgen is het overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het smiddags hooguit 6 graden.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 Als ik rij is de mijne, komt de prijs eis. Als ik binnen lijnen rijd, kijk hoe ze mij prijzen. Kijk je nog een kleins af aan, ze zeggen ik ben de beste dat ik lijk. Maar paar kilometers erbij, just go with the flow, ja die meter die stijgt. Is er iemand vergeleken met mij? En ik ben down en ik ben kapitein van de whole crew. In de nieuw en de old school, rij met zo vol bloed uit Spanje. Doe het voor oranje, doe het voor je land. de fucking folks niet dan je shit. Ben op dreef en ik pop een campagne shit. Pakken de winst en we poppen champagne in mijn circuit win ik de strijd van je. Welkom in mijn game en welkom in mijn genre. Tijd van een whole hij hou mijn hoofd cool. De jongste rijder in deze game. Maakt niet uit of ik het volgende keer weer zo doe. De Grand Prix Formule 1. Hoe ik ook cruise, man, ik rijd zo smooth.